In van Binnenlandse Zaken. Het staat nog dat het kabinet illegaliteit strafbaar wil stellen. Dat was op aandringen van de PVV. Nu illegaliteit een overtreding wordt, kunnen illegalen alleen een boete krijgen, geen gevangenisstraf. Ook zijn mensen die illegalen helpen daardoor niet strafbaar. PVV-leider Wilders zegt in de reactie dat illegalen hoe dan ook moeten worden vastgezet. Staatssecretaris Bleker denkt dat er volgende week alweer groente kan worden geëxporteerd naar Rusland. Hij heeft over de Moskou afspraken gemaakt. De Europese Unie is bereid 210 miljoen euro schadevergoeding aan de getroffen tuinders te geven. Dat komt meer op de helft van de schade. In Duitsland is de EHEC-bacterie gevonden op een stuk komkommer in een afvalbak in Magdeburg. De afvalbak is van een gezin dat ziek was geworden. Verder onderzoek is nodig om te achterhalen of de komkommer echt de besmettingsbron was. In de Amsterdamse zedenzaak wordt Richard van O. er nu van verdacht dat hij ook samen met hoofdverdachte Robert M. kinderen heeft misbruikt. Van O is de echtgenoot van Robert M. Hij werd dan verdacht van het bezit en verspreiden van kinderporno en ontucht met een minderjarige. Robert M. heeft bekend dat hij 85 baby's en peuters heeft misbruikt, voornamelijk in de Amsterdamse kinderdagverblijven waar de werkte. Veldssecretaris-generaal Bam wil dat de ziekte AIDS over tien jaar niet meer bestaat. Dat zegt hij in New York bij de opening van een internationale conferentie over AIDS. Bam neemt de landen op de kosten van AIDS-remmers laag te houden. Het aantal nieuwe geïnfecteerden daalt de laatste jaren flink, onder meer dankzij die AIDS-remmers. Er zijn wereldwijd zo'n 35 miljoen mensen besmet. Na de 0-0 tegen Brazilië heeft het Nederlands elftal ook gelijk gespeeld tegen Uruguay. In Montevideo eindigde het oefenduel in 1-1. Acht minuten voor tijd scoorde Luis Suarez de openingstreffer. En in de extra tijd maakte Dirk Kuyt gelijk. Het weer nog vanavond droog, morgen vrij zonnig en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 at all Just so free Or hop on the bus you don't need to stress much just about killing Stop dancing, making new plans Don't need to be caught up, just listen to me Hop on the bus, don't leave the sky's mine Just pop off the key and get yourself free de dagen ging snel Dichtbij komt het afscheid, moeilijk wordt het wel Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat Dat je om nou mij echt genoeg hebt Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat Ga, schat, want je Ik weet je. niet slechts tien seconden bleef ik nog een nacht Zou ik zeggen dat ik op je wacht, dat de toekomst naar ons wacht, dan zou ik zeggen voor de zoveelste keer, ik wil I'm Thank you. you. alone Nothing compares, no worries, okay.